van de politie in Den Haag in brand gestoken. Dat gebeurde tijdens een arrestatie. De agenten hadden de wagens voor de deur van de woning van de verdachte geparkeerd. Toen ze binnen waren zijn de ruiten van de wagens ingegooid en werden de auto's in brand gestoken.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 Op deze prachtige zondag met dit toch wel, uh, Cor, dit jazzprogramma maken we toch wel weer met heel veel plezier. Ja, goed. Ja, eh, Rijn de Graaf trio bestaande uit uh, Koos Riersen op de bas en Erik Ineke op de drums. Geen onbekende, in, ook in Zandvoort niet. En uh, ze hadden als gast Conte Condoli op de trompet en Bob Cooper op de tenor. En eh, ik kan u vertellen, Conte Condoli, een van mijn favoriete trompetisten. Jammer genoeg eh, weinig als solist en weinig als... altijd als, ja, in grote orkesten spelend. Maar dit was toch wel een bezoek. trouwens, deze opnames zijn ook gemaakt in, in Groningen. En ja, fantastisch. Goed, Cor, we zitten alweer in het tweede uur. wat heb jij neergelegd? Ik heb een eh, stukje muziek uh, neergelegd van Alan Harris met het Orkest. Mm En het is een bekend stukje om eh, zachtjes op te bouwen naar grotere orkesten. Het stukje heet Smoke Gets in Your Eyes. Ah. asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. your eyes. So I chaffed them and I gaily laugh to think they should doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my now. Laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, When a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. chaff them and I gave a laugh to think they could doubt my love. now laughing friends deride tears I cannot hide and say when a lovely flame dies, smoke gets in. dit was dus het stukje Indian Summer. Nou, dat ziet er vandaag ook zo uit. Hè? Alle gekleurde bomen en een mooie zon. Ja. Het werd gespeeld door eh, Piet Noordijk. Dat is een, ook een heel bekend uh, saxofonist. En het orkest was weer het Metropoolorkest. Een oude baas, hè? Een heel oude baas. maar, hij, hij, hij, eh, hij, heeft hier eigenlijk wel eens in Zandvoort gespeeld? Oké, die heb ik dan gemist. Goed, <clears throat> nou, wie ook in Zandvoort gespeeld heeft... is namelijk uh, Dijkhuizen op de, op de tenor. Samen met de trio eh, Johan Clement. Groot succes. zijn weinig cd's van hem. Ik heb er toch één gevonden. Hier samen met eh, Simon Richter, op de, ook op de tenor. Hij wordt begeleid, ze worden begeleid door Kees Slinger op de piano... Frans van de Geest op de bas en Erik Ineke op de drums. Luister u naar het door Cannibal Adderley geschreven Was Bath. luisteraars, dit was natuurlijk, eh, eh, hoe heet het? Wabash. Wat het ook mogen betekenen. En dat was natuurlijk, heb ik deze eh, gedraaid omdat ik eindelijk eens een stukje muziek van Sjoerd Dijkhuizen ten gehore wilde laten brengen op deze fantastische ZFM Jazz Sender. Op deze prachtige zondagmorgen. Iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, wat heb jij neergelegd? Ik heb een stukje muziek neergelegd van Koert Elling. Nooit van gehoord. Dat dacht ik wel. En het nummer is getiteld In the Wine Light. Gaan we naar luisteren. in the wine light, living, loving, soft delight, smooth and mellow, feeling how we move so right. We're letting the time go and taking it nice and slow. In the wine light, lazy and through this all night flight. Higher and higher, baby, touching you is second sight. where over the rainbow it's time to let it flow. Baby, you're my lover, no other I'd ask to stay and make a hideaway with me, dreaming in burgundy. Looking out the window at the universe, a starry array, we can say everything's okay see as long as you're here with me. We can leave the world or make it go. We can lose it in the undertow. If you say it's true, then we can push it away. As long as you stay, whatever you say, please, baby, just stay and let this wine lie color every look tonight. Feel the love grow and let our spirits reunite. We never will let go until we over Looking out the window at the universe, a starry array, we can say everything's okay, you see, as long as you are here with me. We can leave the world or make it go, we can lose it in the undertow. If you say it's truth, then we can push it away, just as long as you stay. Baby, whatever you say please, baby, just stay. Let this wine light color every look tonight. Feel the love grow. Let our spirits reunite. And never will let go till we overflow sleep closer to the fire. I don't want a woman who wants to make me blue. I want a woman, a woman just like you. There's something about that woman up all night Talking to myself And howling at the moon There's something about that woman That makes me crazy as a loon I want a woman A woman just like you light. reflection als de luisteraars goed geluisterd hebben, dan hebben ze de titel van het liedje wel eh, een paar keer gehoord. Hè? Een Woman Just Like You. Ja. En de, de zanger was meneer Curtis Sticker. Ah, die, eh, die we er dus straks ook een stukje hebben ja, laten horen. Ja, daar waren we mee begonnen, maar toen viel het nieuws ja, Ja, ja, ja, nou, het zijn, het zijn, het zo. hey, ik heb eh, toch nog een Nederlandse band heb ik, uh, heb ik, uitgekozen vanmorgen, op deze prachtige zondagmorgen. Hij bestaat jammer genoeg niet meer, namelijk, en dan heb ik het over de Diamond Five. Ja? In de jaren 60, 70 furoren maken in, in Amsterdam. En niet alleen daar, maar overal. Met eh, fantastische muzici, zoals eh, op de piano Kees Slinger, Kees mal op eh, trompet, flugelhorn en kleptonbronnen, wat hij speelde. Harry Verbeek op de tenor, Jack Scholz op de bas en Johnny Engels op de drums. John Engels die trouwens de zevende komt spelen in De Krocht. Ja. En eh, dat wordt natuurlijk weer 7 november. En, dan, en dan zijn we er natuurlijk weer. Goed, ik heb een stuk uitgekozen van dit eh, voortreffelijke orkest. Een stuk van Ruud Bos en dat heet Lou Tuli. Luistert u naar de Diamond Five. Ja, luisteraars, en zo zitten wij eh, met Stan Cats. U houdt het niet voor mogelijk. Eh, in eh, het stuk I'm Late, I'm Late zitten we in de laatste minuten van dit jazzprogramma. Op deze prachtige zondagmorgen, gepresenteerd door Hans Sandberg en Cor van Koningsbrugge. deze plaat dragen we natuurlijk op aan onze grote jazzliefhebber Hans Rijmers... die hier dit, dit soort muziek altijd wel weet te waarderen. Goed, luisteraars, ja... Ik hoop dat u met veel plezier naar ons programma geluisterd heeft. En uh, blijf u lekker luisteren naar de radio. Of ga anders erop uit in Zandvoort.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 Het voorlezen van het slotpleidooi zal waarschijnlijk een groot deel van de dag duren. Wilders zei gisteren dat hij rekent op vrijspraak. Hij stelde dat als hij niet wordt vrijgesproken... miljoenen mensen in Nederland dan terecht geen vertrouwen meer hebben in de rechterlijke macht. Volgens hem zou de rechter dan duidelijk niet onafhankelijk zijn. De rechter doet op 5 november uitspraak. In Milaan is een man uit Rijswijk opgepakt omdat hij iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw en haar vierjarig zoontje. De twee werden vorige week gevonden in een huis in Rijswijk. Ze waren door misdrijf om het leven gekomen. De man van 27 is de partner van de vrouw. Hij was na het incident naar Italië gevlucht. Het duurt waarschijnlijk een paar dagen voor hij zal worden uitgeleverd. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk hebben tot 1 december de tijd om zich te melden bij de commissie Deetman. Deetman wil na die datum de verklaringen gaan onderzoeken en hoopt over een jaar met een eindrapport te komen. Begin 2011 komt er een oproep aan de verdachten van seksueel misbruik binnen de kerk om zich te melden. Volgens Deetman moet dat worden gezien als een moreel appel. Er zijn inmiddels duizend verklaringen over seksueel misbruik binnen. Deetman verwacht dat het er uiteindelijk 2000, 2000 zullen worden. Het Openbaar Ministerie wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt beperkt. Het OM kan nu alleen informatie in beslag nemen als zowel de cliënt als de notaris van fraude